Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-radiomaker Willem van Koten is overleden. Hij was als DJ bekend onder de naam Joost en Draaier. En hij wordt gezien als de grondlegger van de hitradio. Omdat hij midden jaren 60 naar Amerikaans voorbeeld de top 40 in Nederland introduceerde. Van Koten presenteerde in die beginjaren de hitlijst zelf op Radio Veronica. Naast zijn radiowerk ging hij succesvol in zaken. Met onder meer zijn eigen platenmaatschappij. En investeringen in onroerend goed. Met name in de Portugese Algarve. Willem van was 83 jaar. Niet eerder waren er zoveel aanslagen met explosieven op woningen als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die de NOS bij de politie heeft opgevraagd. Afgelopen jaar waren er zeker 771 van die aanslagen. En dat is een stijging van bijna 30 ten opzichte van een jaar eerder. In verreweg de meeste gevallen ging het om aanslagen met zwaar illegaal vuurwerk. Een half jaar na het faillissement van de commerciële huisartsenketen Comet... hebben bijna alle gedupeerde patiënten weer een huisarts. Door het faillissement kwamen afgelopen zomer 50.000 patiënten zonder huisarts te zitten. Zorgverzekeraars moesten voor hen een oplossing zoeken. Het is nog onduidelijk waardoor de computersystemen van de grenspolitie in Duitsland vandaag urenlang plat lagen. Op de Duitse luchthavens leidde dat tot grote problemen bij reizigers die van buiten de Schengenzone aankwamen. Zij moesten handmatig worden gecontroleerd en dat leidde tot lange rijen. Het is darter Michael van Gerwen niet gelukt om zijn vierde wereldtitel in de wacht te slepen. In de finale in Londen was hij kansloos tegen de 17-jarige Brit Luke Littler. Het werd 7-3 nadat Littler na 40 minuten al met 4-0 voor stond. Littler verraste vorig jaar vriend en vijand door op 16-jarige leeftijd de finale van het WK te halen. Die verloor hij. Het weer. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt, waardoor het bij winterse buien glad kan worden.